Theo ching bespreekt en leest haar werk en andere poëzie rond een nieuw thema. En het is vrijdag 30 januari van 2 tot half 4. Locatie, bibliotheek, de blauwe tram. De kosten zijn 2,50, maar ik krijgt u ook koffie en thee voor... en, als ik zie, iets heel erg lekkers. U moet wel uw eigen aanmelden en dat doet u 5740330. 5740330. 3-0. ABBA. Weet je moeder het wel? Does your mother know? de volgende die ik uitgekozen heb voor u. California Dreaming. Mama's en de papa's. All the just a UB40 is een reggae- en popgroep uit Birmingham. UB40 werd opgericht in 1978. Tijdens zijn bestaan heeft de band verschillende grote hits gehad... waaronder meerdere nummer 1-noteringen, voornamelijk coverversies... zoals I Got You Babe, Sing or Song, Red Red Wine en Kingston Town. De naam UB40 is ontleend aan een voormalige formulier... van de Britse sociale dienst om een werkeloosheid uitkering aan te vragen. De band heeft een sterk multiculturele karakter, zowel muzikaal als qua afkomst. De leden hebben hun wortels liggen in Engeland, Schotland, Ierland, Jamaica en Jemen. Ik ga voor u draaien UB40 met Red, Red Wine, rode, rode wijn. Komende vrijdag, 23 januari... en daarna elke vierde vrijdag van de maand... ben jij muzikaal, zanger of muziekliefhebber? Doe mee aan deze laagdrempelige jam-sessie. Speel mee of luister gezellig mee. De locatie Pluspunt Zandvoort, Vlemingstraat 55. En het is van 8 tot 10 uur. En het kost maar 2,50 per sessie. En instrumenten, neem je eigen instrument mee... Er zijn wel enkele aanwezig, maar niet veel. Een initiatief van Wim Beekhuis en mijn zangcollegaatje Lena van der Haak. Meer info en aanmelden www.zandvoortjamsessies.nl Somebody to Love, Jefferson Airplay. When the truth is found to be Sporty Tuesday. Geen zin om stil te zitten? Dat hoeft ook niet. Dankzij de wekelijkse sportinstuif. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op donderdagmiddag mee te doen met de Sporty Tuesday. Elke donderdag van 3 tot 4 uur in de gymzaal van de Blauwe Tram. Er komen allerlei sporten en spelletjes voorbij tijdens de instuif. Van trefbal tot verstoppertje en van kickboksen tot voetbal. Zorg voor makkelijk zittende kleding en zaalschoenen. Kom langs en werk je lekker in het zweet. De Sport in is gratis en voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Je hoeft je niet aan te melden. Je kan ze geweldig, even, <laughs> ik kan er niet meer uitkomen ook. Kom gewoon even gezellig langs. En het is donderdag van 3 tot 4 uur in de blauwe tram. I can't help myself. The Kelly Family. If I would tell you how much you mean to me, I think you wouldn't understand it.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 Een leuke muts, een poncho, hippe tas, alles kan. Gemaakte spulletjes zijn ook te koop. De opbrengst gaat één keer per jaar naar een goed doel. Meer informatie? Neem contact op met de balie van Pluspunt... via telefoonnummer 5740330. Of loop gewoon eens gezellig langs. Ja, ik heb ooit een keer heb ik de Nijmeegse Vierdaagte gelopen... en dan kom je door al die dorpjes waar echt heel veel feest is. Dat is echt geweldig. En er was één dorp, ik kan me niet meer herinneren precies waar het was. En er draaide een DJ, draaide, al, draaide dan We Will Rock You van Queen. Ik moet dus zeggen, dat gaf een kick. En die laatste 20 kilometer, die ging als een zonnetje. make a big in the street, gonna be a big you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, We will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will, we will rock you. Sing it. We was dat altijd. Ik kwam heel goed voor prachtig was. In ieder geval, we gaan door met Iedereen is van de wereld. Dus zien. is een nieuw liedje wat wij eh, aan het instuderen zijn bij de Beatspopzingers. En ik kan je vertellen, het is een heerlijk liedje om te zingen. Echt geweldig, gaat helemaal uit je dak. Kun je wat extra boodschappen gebruiken? Vrijwilligers van Haarlem Food Future halen etenswaren op bij supermarkten... die over de houdbaarheidsdatum heen zijn, maar nog prima voor consumptie zijn. Heel veel etenswaren die over tijd zijn, worden meestal vernietigd. Daarom hebben Pluspunt Zandvoort en Food Future een nieuw plan tegen voedselverspilling bedacht. Elke vrijdag zullen pluspunt vrijwilligers opgehaalde etenswaren uitdelen. Iedereen met een inkomen rond de Zandvoortpasnorm komen in aanmerking voor deze actie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Samen Zandvoort via telefoonnummer 5719393 5719393. De wekelijkse uitgifte is vrijdag in de Oude Rode Kruisgebouw Nicolaas Beeslaan nummer 14. De etenswaren die vrij, uh, eh, vrijdagochtend bij de supermarkten worden opgehaald... zullen gratis verdeeld worden onder degenen die zich aangemeld hebben. Deze verdeling vindt plaats vanaf 10.30 uur. Deelnemers moeten zelf wel een boodschaptas meenemen. Vitesse, Rosalind. volgens mij zongen ze, over, zongen ze over Rosalind, dat was duidelijk. Twee avonden in de week is het jeugdhonk geopend voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De muziek staat altijd aan, net als de Playstation. Ze zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken... en hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren we één keer in de zoveel tijd poker- en beautyavonden. Speciaal voor onze jongens en meiden. Voel je welkom om langs te komen. En dat is iedere woensdagavond van 6 tot 9 en iedere vrijdagavond van half acht tot half elf. Pluspunt Noord. En het is de ingang via de tuin aan de achterzijde. En de deelname is helemaal gratis. En wat zeggen we dan? Ik ben wie doe? Marianne Rosenberg. gezellig samen aan tafel bij Pluspunt. Elke keer staat er een heerlijkse eenpansgerecht voor de klaar... gevolgd door een lekker toetje. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om het eten. Het draait om gezellig samen zijn. Nieuwe mensen ontmoeten en verhalen delen. Wanneer? Dat is om de week op maandag. U bent welkom vanaf 5 uur voor een kopje koffie of thee... en om half zes starten we met het eten. Rond 7 uur ronden we de water af maar u bent van harte welkom om even te praten met een kopje thee of koffie. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Meld u bij de balie via info.plus.zandvoort.nl of bel met telefoonnummer 5740330. 5740330. En een van onze beroepskrachten neemt contact op om af te spreken wanneer u kunt deelnemen. En we gaan door met Summer in the City. Ja, was dat maar waar, Love and Spoonful. city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here.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 Vrijwilligers staan klaar om samen met jou het formulier in te vullen. En het is van maandag 10 tot 12 uur in de bibliotheek in de blauwe tram. Ingang, hoofdingang van de bibliotheek. En woensdag om half 10 tot 12 uur. En dan is het in Pluspunt Zandvoort Noord. Hey Jude. van de Beatles. Hey Jude, don't make it ja, ik kan nog herinneren dat dat eh, op die opname... die waren bovenop een, uh, bovenop een toren of een flat of zo was dat gemaakt. En daar zaten ze te zingen. Ik vond het altijd een geweldig liedje. En ik ga door met een Nederlandstalig liedje. En het is Zwart-Wit van Frank Boelie Met een, eh, ja, toch wel een heel mooie boodschap voor onze luisteraars. Hè? Denk niet wit, denk niet zwart. Ik ga door met de Bee Gees. More Than a Woman. dat is het weer voor deze week. Het zit er weer op. En eh, ik hoop u volgende week weer terug te zien.